maar wat je wilt. Wat kan het mij ook schelen? Doe maar wat je wilt. Er zijn er nog zoveel. Loop jij maar naar de maan. Want jij, je liet me staan. Doe maar wat je wilt. had al veel verdriet om wat je deed. Je gaf om mij niet veel, dat doet me leed. Maar nu ik weet dat jij niet van me houdt, laat me alles wat je doet steenkoud. Doe maar wat je wilt, wat kan het mij ook schelen? Doe maar wat je wilt, er zijn er nog zoveel. maar wat je wilt. Je hebt je kans verspeeld. Al heb je nu berouw, dat komt te laat. Ik kijk je niet meer aan, wordt maar niet kwaad. Ik zeg je nu vaarwel, het ga je goed. Want het blijft met jou toch eb en vloed. Doe maar wat je wilt. Wat kan het mij om? maar wat je wilt. Er zijn er nog zoveel, loop jij maar naar de maan. Want jij, je liet me staan. Doe maar wat je wilt, je hebt je kans verspild. de maan. Want jij, je liet me staan. Doe maar wat je wilt. Je hebt je kans verspeeld. Doe maar wat je wilt. Je hebt je kans verspeeld.